8 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Prins Harry en zijn vrouw Meghan geven hun koninklijke titels op... en stoppen met het werken voor het Britse Koningshuis... zoals ze eerder ook al hadden aangekondigd. Dat schrijft Buckingham Palace in een verklaring. Ook zal het paar geen publiek geld meer ontvangen... en de 2,4 miljoen pond terugbetalen... die gebruikt werd om de renovatie van hun woning te financieren. Presentator Kai van der Ree heeft zijn excuses aangeboden... nadat hij in opspraak is gekomen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rond 2016 zou hij verschillende minderjarige meisjes... seksueel getinte berichtjes hebben gestuurd. Gisteravond berichtte RTL Boulevard erover. En omroep BNN-VARA zette van der Ree daarop direct op non-actief. Zijn tv-programma Proefkonijnen en radioprogramma Sky is the Limit op 3FM... zijn per direct stopgezet. De presentator zegt in een schriftelijke reactie dat hij zich niet bewust was van de implicaties van zijn gedrag. Iran stuurt de zwarte dozen van het Oekraïense vliegtuig... dat werd neergehaald door het Iraanse leger naar Kiev. Ook deskundigen uit Frankrijk, Canada en de VS... krijgen de gelegenheid om de data te onderzoeken. Bij de crash van tien dagen geleden kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Veel passagiers waren Iraans of hadden een dubbele nationaliteit. 57 hadden ook een Canadees paspoort. Het incident leidde tot grote betogingen in Iran... omdat het dagen duurde voor het regime toegaf... dat het vliegtuig bij vergissing was neergehaald. Op Schiphol is vanochtend een 47-jarige man uit Oekraïne aangehouden... wegens kindermishandeling. De man zou zijn driejarige dochtertje tijdens de vlucht van Brazilië naar Amsterdam hebben mishandeld. Bemanningsleden en passagiers grepen in. Bij aankomst werd de Oekraïner door de marechaussee aangehouden voor onderzoek. Het kind is overgedragen aan de kinderbescherming. Het weer, vanavond buien, maar ook opklaringen. Minimumtemperaturen komen dicht bij het vriespunt te liggen. Morgen dan eerst nog een bui, maar smiddags wordt het droog.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 Tell a friend, friend, friend, friend, friend. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, I created a monster, nobody wants to see Marcel no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag, inoculating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips that. Come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without scary. You start a revolution. Balloon ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just. Worst things I'm self-expressly to do black music so selfishly and use it Zandvoort ook op internet.